Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland krijgt als een van de eerste landen in Europa een wet over draagmoederschap. Tot nu toe was die er niet, waardoor wensouders en de draagmoeder het allemaal zelf moesten uitzoeken. En dat leidde tot problemen, zegt minister Weerwind. Als het kind dan geboren wordt en de draagmoeder beslist om het kind te houden, kan er een conflict ontstaan. Of als het kind wordt overgedragen aan de wensouders, dat vervolgens de wensouders heel lang procedure aan moeten gaan, alvorens het kind een paspoort kan krijgen, nationaliteit kan krijgen, verzekerd kan worden, enzovoort, enzovoort. De nieuwe wet zorgt ervoor dat wensouders na de geboorte meteen de wettelijke ouders van het kindje zijn. Er moet veel meer geld komen om de landbouw in Nederland natuur- en klimaatvriendelijker te maken, zeggen provincies. Het kabinet heeft daar nu 22 miljard voor uitgetrokken, maar provincies willen het dubbelen. En over klimaat gesproken, deze maand was officieel de warmste juno ooit gemeten. 28 dagen kwam de temperatuur boven de 20 graden. Het was ook record zonnig. Meer dan 300 uur scheen de zon deze maand. De definitieve selectie van het Nederlands vrouwenelftal voor het WK is bekendgemaakt. Janice van der Zanden heeft de selectie niet gehaald. Geldt ook voor Fenna Coma, ondanks haar succes in de Eredivisie afgelopen seizoen. Onder meer Jackie Groene, Sherida Spitsen en Lieke Martens mogen 23 juli wel de eerste wedstrijd van het WK gaan spelen. En de politie zoekt een vrouw die in maart een hek doorknipte... tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion bij Eindhoven Airport. Volgens de politie kon een grote groep demonstranten door de actie een verboden terrein op... waar vliegtuigen opstijgen en landen. The people united will never be defeated! De vrouw moet zich binnen een week melden, anders deelt de politie een foto van haar gezicht. Het weer dan nog, vanmiddag een buitje mogelijk. Maximaal 24 graden. Morgen vroeg bewolkt en regenachtig. Dan in de middag niet warmer dan 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging in onze regio op de N99. Den Hoever, Den Helder. Bij Den Helder 3 kilometer file met een kwartier oponthoud.